12 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. President Napolitano van Italië heeft auto eurocommissaris Monti vanavond tot senator voor het leven benoemd. Met die erebaan zou Napolitano Monti over de streep willen trekken om premier Berlusconi op te volgen. Italië wil snel een nieuwe regering vormen om de financiële wereld gerust te stellen. door de onzekerheid in Italië is Wall Street net als de andere beurzen flink onderuit gegaan. De Dow Jones-index leverde ruim 3% in. In Griekenland is nog altijd geen akkoord over een nieuwe overgangsregering. Aan het eind van de middag had premier Papandreou nog op de staatstv gezegd dat er een akkoord was. Maar nadat hij bij de president was geweest kwam de mededeling dat er morgen verder overlegd moet worden. Onduidelijk is waarom. Waarschijnlijk is er geen overeenstemming over wie de interim premier moet worden. In het oosten van Turkije is opnieuw een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. In de stad Van stortten gebouwen in, waaronder een hotel en een kantoorgebouw. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de aardbeving vorige maand in dezelfde regio vielen zo'n 600 doden. Het wetenschappelijk instituut van het CDA mengt zich in de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Directeur Raymond Grades pleit in Nieuwsuur voor een verandering van het belastingssysteem. Binnen het CDA was beperking van de aftrek altijd onbespreekbaar. Grades noemt de hoge hypotheekschuld nu een risico. Net als president Knot van de Nederlandse Bank vorige week. Het kabinet en een Kamermeerderheid willen niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek. De A2 bij Utrecht in de richting van Amsterdam is weer open. De weg was urenlang dicht nadat een betonnen plaat van 20 meter van een vrachtwagen was gevallen. De plaat blokkeerde alle rijstroken en moest met hijskranen worden verwijderd. De A2 was tussen Oude Rijn en Maarsen urenlang afgesloten wat tot lange files leidde.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 En zij doet aan piano improvisaties. We gaan door met Time een cd van Phoenix Muziek. En ik zou zeggen, ga er lekker van genieten van deze track Morning Light. Graag tot straks eh, aan het eind van dit uur kom ik nog even bij je terug. Dreaming about that rich life, that good life now No more living on the streets for me Me, I'm the hood life, that sin life now No more poverty what they want Treat them now like them is on our way with the war Fly away with the war check the scene me alone, no shoulder to lean, having cream. New clothes which are clean. Grand beamers which shine with a gleam. Me a fin. Live like coffee on the hill. Make money, want the egg, make a meal. Me a dream. Non-stop, me a dream, but now it's all gone. Bubble of Joy van Manisha James en ehm, muziek eh, van het label osho.nl. Uh, van een ander label New Earth Records, eh, maar wel via Osho tot mij gekomen is deze cd, laatste cd van Peaceful Radio aflevering 748 Like the Wind in the Tree van Deuter.